wel enkele punten van kritiek. Ehm, u schrijft in de eerste regel... Zozeer als mijn brief jou heeft verrast, zozeer heeft je antwoord dat mij. Maar Pieters heeft in zijn brief niet geschreven dat hij verrast was, maar dat hij boos en bedroefd was. U zou dus beter kunnen schrijven dat hij onaangenaam verrast was. Goed, ik zal dat veranderen. Het is zeker wel goed dat ik weer aan het werk ga. Ik heb verder niets meer. En verder? Eh, dan regel 3, overlopend in regel 4. Daar schrijft u... Ik heb de stellige indruk dat je in mijn brief dingen leest die er niet in staan. Ik geloof niet zozeer dat Pieters er dingen in heeft gelezen die er niet in staan, maar hij heeft wat er staat verkeerd gelezen. Zeg maar hoe ik het veranderen moet. Ik ga nu eerst even koffie drinken. Je vergist je als je meent dat in een nieuwe structuur de Nederlandse commissie gemist kan worden. Het begin van het tweede gedeelte van de zin die begint op regel 6. Ons tijdschrift is immers het officiële orgaan van deze commissie en op grond daarvan krijgt het Rijkssubsidie. Beter zou zijn de strekking van de zin zodanig te veranderen dat... Niet de gaat, maar de commissie wijst de Nederlandse redacteur aan en de eis om de redacteur voortaan door de redactieraad... Want het is onjuist om te zeggen dat... ...te laten benoemen op grond van hun regionale afkomst... is dan ook voor de huidige Nederlandse redacteuren onaanvaardbaar. Een komma in plaats van een punt. Maar... Niettemin verwacht ik dat we daarvoor in de plaats... in een persoonlijk gesprek tussen de vier redacteuren... Met een hoofdletter in plaats van met een kleine letter. voor beide partijen aanvaardbaar en bevredigend compromis kunnen vinden. Ik ga eens kijken waar meneer Beerta blijft. Ben je hier? We zitten op je te wachten. Die jongen irriteert me. Ik kan dat niet langer verdragen. Dat kan wel zijn, maar je zult dat toch moeten. We hebben hem om zijn oordeel gevraagd. Je moet hem de gelegenheid laten om dat te geven. Maar dit is helemaal geen oordeel. Dit is ziekelijk. En toch zullen we naar moeten luisteren. Ik word wel gestraft. Dit is erger dan ik het zelf zou kunnen verzinnen. Passport. Passport. You are going to Budapest too? Yes. Do you know where this street... Passport. Kossuth Lajos Utka is? No, I've never been in Budapest before. Neither have I. Passport. I'm on my way to a congress on pharmacology. You could ask the taxi driver? Yes. What are you going to do in Budapest? Um, I'm on my way to an ethnological congress. Mm, most interesting. And what is the subject of your paper? The cradle. What? <laughs> the cradle. Um, the thing they put the small ones in when they want to get rid of them. get rid of them? So etwas Dummes habe ich noch nie gehört. <laughs> ich auch nicht. <laughs> Herr Lukas, oh. ich freue mich, Sie zu sehen. Herr, Herr Koning! Willkommen in Ungarn! Aber gehen Sie, gehen Sie doch hinein! <laughs> Dag Jan, Dag Maarten. Ik had al naar u gezocht. Ik wist niet dat jij hier ook zou komen. Toch? Ze hebben me zelfs gevraagd om een lezing. Over de kar. In dit gezelschap zie je er verdomd Nederlands uit. Jij <laughs> ook. <laughs> maar jij bent een Belg. nochtans voel ik me Nederlander. Wat gaat er eigenlijk gebeuren? Het schijnt dat zij ons met een bus zullen gaan vervoeren naar een congrescentrum buiten Budapest. Eh, in, in, in, in Visegrad? Eh, ja, gesteld dat dat de naam is. En daar slapen we ook? Er schijnen dan ook slaapkamers te zijn. We moeten de kamers samen delen, Maarten. Ik hoop dat gij daartegen geen bezwaar hebt. Maarten, ik snurk. Het is een gierend geluid. Mijn vrouw kan er niet bij slapen. Dat doet er niets toe, daar zoek. toe, slaapt toch niet. Bouillon, dit bevalt me helemaal niet. Mij zien ze hier niet meer terug. Zijt je niet goed geworden, Maarten? Ik heb een aanval. Wilt je daar iets voor hebben? Of kan ik wat voor u halen? Nee, ik heb het al meer. Zou de wijn toch niet zijn? Nee, wel te pakken. Het gaat er weer over. Maar gewaarschuwt mij als je me nodig hebt, Ja, het nu met u, Maarten? Goedenavond. Goedemorgen, lieve. Dat wil zeggen dat geen bed blijft. Ik heb met u te doen. Weet u dat? Dat is aardig. Kan ik misschien een beschuitje voor u halen? Nee, alsjeblieft niet. Ook geen kop thee? Voorlopig niet. Dan kom ik zo straks nog wel eens kijken. Goedemorgen, lieve vriend. Ik wens u het beste. is wat Милосма вачора. Gulyás lövös lesz marhahússal. Heute Nachmittag gibt es Gulasch mit Rindfleisch. Az a gyomrának ez egy kicsit nehéz. Aber sie sagt, dass das für ihren Magen zu schwer ist. Adok neki párolt zöldséget látszólással. Für sie gibt es gekochte Gemüse, leicht gekochte Eier. Rizsa talán azt elviseli. Und Reis, das vertagen Sie wohl, wie? Ja, natürlich. Vielen Dank. Készítek neki egy kis uh, Und sie wird auch noch eine Bouillon für Sie machen. Aber sie soll sich doch nicht <laughs> zu viel Mühe geben. Ne fáradjon äh, Sie finden sie, wie sagt man das, einen lieben Mann. <laughs> ja, was soll man dazu sagen? <laughs> Hat mit mondjon herra ember. Ich habe gesagt, dass Sie sie ihrerseits auch lieben. Äh, Das ist doch nicht... Äh <laughs> Nein, ich weiß, aber es macht mir einfach Spaß. <laughs> ja. Je bent dus weer beter. Alleen mijn maag nog, maar dat gaat wel over. Wat maagpijn is, dat weet ik. Maar hoofdpijn heb ik nog nooit gehad. Ik weet niet wat dat is. Dan zijt gij een gelukkig mens. Dat ben ik zeker. Hebt gij er nooit aan gedacht om een handoplegger te raadplegen, Maarten? Nee, nooit. Eh, ik heb daar toch veel baat bij gehad. Ja? Wat doet zo'n man dan? Ja, die houdt zijn hand eh, boven uw hoofd en gij voelt de warmte daar vandaan komen. Alsof het een elektrisch kacheltje is. En dan gaat het over? Het verdwijnt gelijk sneeuw voor de zon. jetzt zehn Minuten nach zwölf. Wir haben also noch 20 Minuten für die Diskussion. Ich bitte Sie, darin nicht nur die Hauswände, wovon nach der Kaffeepause die Rede war, sondern auch das Frauenhemd hineinzuziehen, damit wir vor dem Mittagessen diese beiden Themen abgehandelt haben. Professor Fischbächle ich möchte etwas fragen zum Thema der Hauswände, das mir die Erklärung wert erscheint. Das Haus meines Großvaters stammt aus dem 16. Jahrhundert. Es hat eine Grundmauer aus Stein, aber etwas weiter oben, der erste Stock, besteht aus Ziegel. Im selben Dorf gibt es jedoch auch Häuser aus Holz oder teilweise Stein, teilweise Holz oder Ziegel und Holz. Meine Frage ist jetzt, was soll ich von diesen unterschiedlichen Materialien und Techniken auf die Karte einzeichnen, damit man eine repräsentative Übersicht der Situation bekommt? Das ist eine interessante Frage. Professor Horvatitsch. Ach, Ihre Frage ist nur scheinbar interessant. Im Wesentlichen sehe ich da gar kein Problem. In solchen Fällen macht man einfach ein Kombinationszeichen oder man will das, was wichtig ist. Aber was ist wichtig? Äh, sind das die Häuser im Dorf, die vielfach aus Stein oder Ziegel und Holz sind? Oder sind das die Häuser um die Berghänge, die hauptsächlich nur aus Holz gefertigt sind? Tja, was ist wichtig? Das werden Sie doch schließlich selbst entscheiden müssen. Herr Günthermann? Vielleicht kann Herr Fischbächle in diesen Fällen statt eines Kombinationszeichens zwei Zeichen benutzen. That would give us the opportunity to distinguish between the houses of the wealthy farmers and the houses of the poor agricultural workers. Das ist ein zweites Problem. Soll man auf unseren Karten alle sozialen Schichten eines Dorfes berücksichtigen oder welche? Ich weiß nicht, wie das gedacht ist. Und dennoch habe ich das schon vielmals gesagt. Mit einer sozialen Schichtung würden wir die Sache ungemein komplizieren. Wir wollen die großen Zusammenhänge in Europa herstellen und nicht in Details gehen. Soziale Unterschiede bleiben also auf der Karte unberücksichtigt. Sie meinen, dass wir die Bauten aller ländlichen Sozialschichten berücksichtigen müssen, ohne Unterschied oder nur die Bauten der wichtigsten Schicht? Ja, das meine ich. Aber Herr Professor, dann bleibt das rein quantitative Problem. In Luxemburg haben wir in vielen Dörfern drei Formen